Kees met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het prachtig dat hij in Panama getuige is van de historische toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba. Hij is als enige Europese regeringsleider bij de topconferentie. Dat hij is uitgenodigd heeft alles te maken met de goede contacten met Panama, zei hij in Met het oog op morgen. Hij noemt het goed voor de hele regio dat de dooi tussen de VS en Cuba is ingetreden. Volgens Rutte gaat het om de eerste stap. De retoriek van 50 jaar ruzie is niet in één keer in de vuilnisbak verdwenen, zei hij. President Obama had de afgelopen dag voor het eerst een gesprek onder vier ogen met zijn Cubaanse ambtgenoot Castro. Bij gevechten aan de grens tussen Saoedi-Arabië en Jemen zijn de afgelopen weken zeker 500 Jemenitische Houthi-rebellen omgekomen. Dat slachtofferaantal is afkomstig van het Saoedische ministerie van Defensie saudi arabië heeft samen met bondgenoten naar eigen zeggen 1200 luchtaanvallen uitgevoerd op het rebellenleger van de Sjaïtische Houthis.